on um, Zes uur. Lot met het NOS Journaal. Premier Rutte is somber over een oplossing voor het Nederlandse nee tegen het Oekraïne-verdrag. Hij verwacht niet dat er tijdens de EU-top die vandaag begint een compromis wordt gesloten. Rutte probeert al sinds het referendum van 6 april om het Europese verdrag met Oekraïne aan te passen. Hij sluit niet uit dat dat niet gaat lukken. De Oekraïense president Poroshenko waarschuwt voor de gevolgen als niet iedereen het associatieverdrag ondertekent. Rusland houdt de komende vier dagen in Oost-Aleppo iedere dag een gevechtspauze van 11 uur. Eerst zou dat 8 uur per dag zijn, maar volgens de VN is dat niet genoeg om hulpgoederen te brengen en de gewonden te evacueren. Sinds dinsdag zijn Rusland en Syrië tijdelijk gestopt met bombardementen op Oost-Aleppo. Het treinstation Den Haag Centraal heeft last van een hardnekkige lekkage. Regenwater lekt vanaf het tramplatform dat boven het station ligt de stationshal in. Dat komt volgens Omroep West door een fout in de constructie van de tramhaltes. Met emmers wordt nu geprobeerd de wateroverlast te beperken. In februari werd het station in Den Haag na een verbouwing van vijf jaar heropend. De woningstichting Bergen mag de woonwagen weghalen van een echtpaar dat van uitbuiting wordt verdacht. De rechter geeft het paar acht weken de tijd om de standplaats te ontruimen. Volgens de woningcorporatie hebben de twee al drie maanden geen huur betaald en veroorzaakten ze overlast. Het paar zit al vast omdat ze acht jaar lang een zwakbegaafde man als slaaf zouden hebben gehouden op het terrein. Ze kunnen daarvoor een celstraf van twaalf jaar krijgen. En afgelopen nacht is zangeres Mieke Telkamp overleden in haar woning in Zeist. Mieke Telkamp was 82. Ze werd vooral bekend door het nummer Waarheen Waarvoor uit 1971. Het stond jarenlang in de begrafenis top 10. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af tot 7 graden en ontstaat er mist die morgenochtend kan blijven hangen. De dag begint droog, smiddags vallen er weer buien bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 59 files. En vooral op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat het goed vast door een ongeluk. Tussen Rotterdam-Zuid en het knooppunt Hellegatsplein 19 kilometer. Bij het Hellegatsplein is de linkerreis ook dicht. En er ligt ook nog een oliespoor, dus dat blijft voorlopig zo. De vertraging is ruim een uur. Verkeer vanuit Rotterdam naar Brabant kan dus het beste omrijden via Dordrecht. En dan op eh, de A12 van eh, Arnhem naar Den Haag staat tussen Bunnik en Utrecht 5 kilometer maar wel een half uur vertraging. Op eh, de A27 eh, vanuit Utrecht naar Breda staat voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. En ook dat kost je een half uur, dus vanwege die controles. En de N201, de weg Hoofddorp uit daar eh, is de weg afgesloten in beide richtingen vanwege een ongeluk bij Uithoren.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 Het is vandaag 20 eh, oktober. En eh, ik eh, presenteer vandaag CFM Jong Zandvoort samen met Nigel. Hallo. Hallo Nigel. Goed, waar gaan we het dan allemaal over hebben? Net heb je het misschien ook al gehoord. rond kwart over zes de top 5 games. Rond half 7 het dier van de week met de naam Harry. Kijk, en dat snap ik dan niet, hè? Het dier van de week Harry, dus dan denk je dat het een jongen is, maar dat is een meisje. Eh, hoe, kom je erop? Ja, Harry met de meisje. Nou, goed, dat zal wel. Rond kwart voor zeven het weer. Om zeven uur. We hebben een kleine tussenstop, want het komt er nieuws er even tussendoor. Oh. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half zeven de top vijf films. Ja, en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Dat is belangrijk. Ja, zeker weten. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hm. Zo is deze van Gregor Salto. En Curio Capoe. em parafoz. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você. capoeira. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você. Capoeira. Para você. van Armin van, du van Buren. Met Dominator. En daarvoor hoorde je Deoro samen met Elvis Crespo. En Bailar. Ja, we hebben inmiddels alweer een verzoekje binnen. Van eh, Tom Panakker. Ja, ja. Hier speciaal voor jou, Tom. Frans Bauer, heb je even voor mij... jou tegen. Jij was verlegen. Loop nu wel dagen. Want ik wil je wat vragen. Heb je eten voor mij? de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op Eh, speciaal voor Tom. Frans Bouwen en heb je even voor mij. Wat ik moet doen, want ik wacht op. het is iets later dan gepland. Maar tijd voor de top 5 games. Ja, ja, ja. En, deze worden vandaag eh, gepresenteerd door Nigel. Oh, dit is een spannende lijst hoor. Ja, ja. ja. Ken je er een paar? Nou, ik, laat ik zeggen dat ik er sowieso vier ken. Oh? Oh? oh. oh. vier van de vijf? Ja, vier van de vijf. Oké, oké. Nou, ik zou zeggen, eh, begin maar bij vijf. Oké, op vijf staat Grand Theft Auto 5. En eh op vier, ik ken die game persoonlijk niet. Ik weet niet of jij die kent, Thomas. De Deus Ex Mindkit Mankind Divided? Nee, die ken ik niet. <laughs> nou, voor de mensen die hem wel kennen, ik hoop dat het een leuke game is. dan op 3, Forza Horizon. Op 2 Battlefield 1. En wat zal er dan op 1 staan, Thomas? Ja, dat spelletje, dat is wat we gisteren ook hebben gespeeld. Ja, het is, het, is een mooie game. Het is, mooie eh, graphics, mooie graphics. Het is uh, FIFA 17. FIFA 17, jongen! Ja! Jongen! Geweldig, toch? Jongen! Jongen! Jongen! Jawel! to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see Who knows the secret tomorrow will words we can't explain. Maybe we're helping each other escape. alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af tot dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, ik zweer het, we worden groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken waar we kunnen gaan. Ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby, go zeg maar waar blijf Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeerd, wat je zijn, keer je pijn. Kwartje, je belangrijk, ik zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen Kom, we gaan, ik heb geld op me zit dit moment, mensen, waarderen en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, het duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en riel. Voor jou gooi ik een nieuw op. Kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. hou dat zelf. Ik moet even op vakantie, ouwe. worden. Fok alle oude rippers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30k. Ik laat mijn hoofd echt niet meer stressen. Ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker Ik moet even op vakantie, ouwe uit, ik wil vies doen. Doe je kleren uit en fok lief doen. Ik heb vieze bitches, echte vieze bitches. Ja, alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat. Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen, kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spijt in een superclub. Je kan zomaar door Mike gespijkt worden. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe I think things I go mij, nou dan gaat het niet om slaaf. No. Dus big man ding, maar je massa doe is laag. Broke man talk, dat is wat ik niet versta. No. Je pull up van een jongen met je hele gang. Ah. Je bent op gas met een lege tank. Baby mama's trying get safe now. Yeah. Genoeg ruimte in de safe house. No competition man, them faster. In the night pull a copy, in Rock, ma. Doe niet of je daar bent, ik was al lang daar. Lang daar, barkie in mijn zak, dat is standaard. doe niet of je man them sa. Ze kan die money van me dragen net een brandkaart. Je bent snel, but man dem faster. Hou je meid vast, kan de lokken net een rasta. ik voel up in die kaart. Linkerbak, gas, man dem wat een strap maakt. Je weet wat ik maak, saaf. Stunning OV, pull up in je backyard. Standing outside, but af de go in. Martin Saguano, Mickey Mouse ting. Hop in die race, maar mijn traplijn blink. Move faster, jump up, pull up, start. Papi doet droog met de racer. Papi maakt veel kilometers. Papi trap a gas voor die paper. Fly guy, pan Peter, pull up, Cause every dingo come up with and in the cup quick. Oh. Fill up and let fall on the chopstick. Oh. Chop chop met z'n i op die chopstick. Hey. Maar door want Pull up gas. Ik pull up in the car. Fast. Linkerbak. Gas. Man de man. Pull up, pull up. Gas. Pull up in the car. Fast. Gas. Pull up, pull up. Gas. Ja, je hoorde... even spieken hoor. Seven Elias en Gas. Ja, het is inmiddels alweer tijd voor het dier van de week. En deze week is het Harry. Ja, dan zul je vast eh, te staan te kijken. Maar dat, er staat hier toch echt Harry, een vrolijke dame. Harry, een vrolijke dame. Hoort toch niet? Dat, dat kan toch niet? Wie verzint nou een naam Harry? Ja. Harry als meisjesnaam. Dat heb ik nog nooit gezien, hè? Ze hadden waarschijnlijk hadden ze een fout gemaakt. Misschien dachten ze dat Het, eh, ja. Maar dan nog, dan kan je daarna toch de naam veranderen of zo? Ja, maar misschien vonden ze het wel pakkend. Heb jij ooit wel als een kat zo als, als poes dan, zo gehoord? Als Harry? Ja, als Harry. Nee, nou. dus dat lijkt mij toch dat het een, een mannetjesnaam is, een jongensnaam. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant denk ik van... Ja, het is wel een speciale naam. Ja, oké. Maar goed, Harry dus een eh, vrolijke dame van bijna tien jaar. Dame. <laughs> Blijft apart tot de zeggen. Ja. Eh, dol op aandacht en komt zodra je haar op, eh, meteen op je af voor een knuffel en een ei. Harry... <laughs> ik schiet steeds in de lach, joh. Ja. Harry is gewend... <laughs> ik zal mijn lach ook inhouden. Harry is gewend om lekker buiten te zijn en zoekt dan ook een huis met tuin. Deze dame... <laughs> Jongens, sorry, dit weet ik echt niet. Deze dame zoekt verder nog een rustig huis zonder andere dieren. Nou ja, muizen mogen eh, er wel wonen. Die vangt ze als de beste. En nog vitale poes van middelbare leeftijd, dus die graag van de winter ook lekker gewoon van de kachel rond, eh, bij de kachel rond eh, wil hangen. Zoek een een gezellig maatje. Kom eens kennis maken met Harry. thuis <laughs> met Harry. Arie, <laughs> Arie van de Sunweb. Ja, <laughs> daar moest ik ook aan denken. Um, ehm, Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888.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 Ik ga even moeilijk uit mijn woorden hier, ook. zo. Maar goed, dat is Sonny Bass en Future Sex. Zal mij benieuwen. Dus Sonny Bass, Future Sex, wat ik net ook al zei. Je luistert nog naar CFM eh, Jong Zandvoort.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 Zie je het weer bericht. Morgen komt het eh, tot enkele buien. Maar geregeld schijnt ook de zon. De noord- en noordoostenwind wijdt matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 12 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon, maar er is altijd nog een buienkans. De wind wijdt zwak uit het oosten en de temperatuur stijgt naar een graad of 11 gaan we verder naar zondag. Zondag lijkt het droog te blijven met flink wat zon. De wind wijdt aan zwak tot matig uit het noordoosten.